Rachid Rashid Finch met het NOS Journaal. De Universiteit van Tilburg heeft aangifte gedaan tegen oud-medewerker Diederik Stapel. De voormalige hoogleraar wordt beschuldigd van wetenschappelijke fraude. De aangifte is mede gedaan namens de Rijksuniversiteit Groningen, waar Stapel ook heeft gewerkt. Het kabinet houdt vast aan de afspraak om 0,7% van het bruto nationaal product te besteden aan ontwikkelingshulp. D66 en GroenLinks hadden staatssecretaris Knapen om duidelijkheid gevraagd. Vorige week riep de PVV op om eventuele extra bezuinigingen uit de begroting voor ontwikkelingshulp te halen. Of die extra bezuinigingen nodig zijn is nog niet duidelijk. CDA en ChristenUnie dienen een wetsvoorstel in om de pedofiele vereniging Martijn te verbieden. In de initiatiefwet komt onder meer te staan dat verenigingen kunnen worden verboden als leidinggevenden zijn veroordeeld. De voorzitter van Martijn werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf. Deze week bepaalde het Hof dat het OM de vereniging niet hoeft te vervolgen. De OM zei eerder dat Martijn niet kan worden verboden. Bij het Brabantse Helvoort is vanmiddag een trein ontruimd in verband met rookontwikkeling. De machinist van een sprinter van Breda naar Den Bosch zag kort daarvoor een flits bij de bovenleiding. Toen de rook in de trein werd gezien, werd de trein stilgezet. Het verkeer tussen Tilburg en Den Bosch ligt stil. Het is onduidelijk hoe lang de stremming nog duurt. Op 5 december kunnen reizigers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis met het stadsvervoer. Het is een actie van de bonden en OV-medewerkers die tegen de bezuinigingsplannen zijn van minister Schultz van Hagen van Verkeer. Ze voeren al maanden actie. Dan het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot 3 graden in het binnenland, 7 aan de kust. Morgen trekt in de loop van de ochtend vanuit het westen regen over het land. Dagen daarna blijft het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files van 3 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Bunschoten 7 kilometer en richting Amsterdam staat 5 kilometer bij de afrit Bunschoten. A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwouder Dijk staan files van 8 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 tussen Geuswad en Westpoort 3. A12 Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 4 kilometer. Verderop richting Arnhem 5 kilometer tussen Knoop het Oudereen en Bunnik. Eh, richting Den Haag staat 3 kilometer bij Gouda. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenis en Knopend Vaanplein 9 kilometer. En verderop richting Gorkum 3 kilometer bij Sliedrecht. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer bij Sliedrecht. A16 richting Breda op de parallelrijbaan bij Rotterdam Feyenoord 3. A20 naar Gouda bij Knopend Brechtseplein 5. En verderop nog eens een keer 5 kilometer voor Knopend Gouden. En richting Hoek van Holland 4 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. En 3 kilometer bij knooppunt Brechtseplein. A27 Utrecht naar Almere. Tussen knooppunt Rijnsweert en Bilthoven 5 kilometer. En richting Breda staat 3 kilometer voor de Lekburg Hagelstein. En 9 kilometer bij Noordeloos. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afrit Den Dolder 3 en bij Leusden 4 kilometer. En richting Utrecht staat ook bij Leusden een file van 3 kilometer.